de werknemers over het pensioenakkoord. De details werden vanochtend gepresenteerd op een persconferentie. Afgesproken is dat de pensioenleeftijd in twee stappen omhoog gaat, naar 66 jaar in 2020 en 67 jaar in 2025. Daarmee wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, zei minister Kamp. De minister zei verder dat mensen vanaf 2020 de mogelijkheid krijgen om eerder met werken te stoppen. Een jaar eerder stoppen leidt wel tot een korting van 6,5% op de AOW-uitkering. Vanaf 2013 wordt de AOW jaarlijks met 0,6% extra verhoogd, bovenop de index ook komt er een inkomensafhankelijke ouderenkorting. In het akkoord is verder afgesproken dat de hoogte van de pensioenuitkering niet langer is gegarandeerd. Het Duitse Robert Koch Instituut zegt dat het zeer waarschijnlijk is dat G de bron is van de EHEC-besmettingen in Duitsland. Dat is zojuist bekendgemaakt op de persconferentie in Berlijn. Vanmorgen werd de waarschuwing ingetrokken om geen groenten als tomaten, sla en komkommers te eten. De waarschuwing voor taugé en andere kiemgroenten blijft van kracht. Het productschap Tuinbouw verwacht dat de export van sla, tomaten en komkommers naar Duitsland weer snel op gang komt. Een lid van het partijbestuur van het CDA stapt op vanwege de bezuinigingen. D.D. Simons, die zich in het bestuur vooral bezighoudt met sociale zekerheid en gehandicaptenbeleid, is ontevreden over de manier waarop de bezuinigingen de in haar ogen zwakste groepen treffen. Eerder deze week dreigde ook oud-Kamerlid Hanni van Leeuwen het CDA-bestuur te verlaten. Ze is boos over de plannen om te bezuinigen op de sociale werkplaatsen. De hefbrug in Waddinxveen is gisteren omlaag gevallen door een menselijke fout. Dat zeggen de provincie Zuid-Holland en de burgemeester van de gemeente. Na een stroomstoring werd een noodaggregaat ingeschakeld om de brug te bedienen. Maar dat apparaat werd verkeerd aangesloten, waardoor de hefbrug bijna 30 meter omlaag stortte. Vier vanochtend is nog zon, maar later steeds meer stapelwolken. Vanmiddag vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. Het wordt 17 graden aan zee en 20 in het binnenland. Dit, was dit is Dennis mooi van de ANWB. E er staan geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A12, daar eh, wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Gouwen en Oude Rijn.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 I am choosing Gotta go down on our blood Don't you want to make it better, baby Don't you ever wonder why Gotta go slow always the better I just know that we can do better, baby Don't you ever wonder why lights I could take what everyone But if I can let this slide Got to see a doctor Maybe that will shock your love Don't die alone As she went up penetrating reason why I'm Shaky, mad and reckless Got you feeling breathless Right here in the to you so, so far, so, say?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 It's me. such a warm and gentle person The good music in the world and spoken by And it hurts me that I never really knew it That all it would have taken was some time You know he always seems to be there when I stumble And when I'm sound Nation.